Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Voormalig lijsttrekker Eddy van Heijem van NSC stopt bij die partij. Op een partijcongres in Amersfoort heeft hij afscheid genomen. Van Heijem wil op zoek naar een nieuwe baan. politicus was een vertrouweling van oud-voorman Pieter Omzicht. In het kabinet Schoof was hij minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier. NRC kiest er bewust voor om nog geen nieuwe politiek leider te benoemen... zegt partijvoorzitter Van Malenstein tegen het ANP. De partij wil eerst nadenken over de koers. Bij de verkiezingen in november verloor NRC al zijn 20 zetels. Agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE hebben in de stad Minneapolis opnieuw iemand neergeschoten. De politie meldt dat de man is overleden. Lokale media zeggen dat de man meerdere keren in zijn borst is geschoten. Gouverneur Waltz van Minnesota heeft president Trump opgeroepen... om een einde te maken aan de operatie van ICE in de stad. Trump stuurde in december duizenden ICE-agenten naar Minnesota... om illegale migranten op te sporen en te arresteren. De situatie escaleerde toen een ICE-agent een vrouw doodschoot. In de eredivisie heeft Ajax thuis met 2-0 gewonnen van FC Volendam. Beide goals werden voor rust gemaakt door Jury Baas. Na die doelpunten hoefden de Amsterdammers zich niet meer erg in te spannen. Door de winst neemt Ajax in ieder geval voor een dag de tweede plek op de ranglijst over van Feyenoord. Die club komt morgen in actie. Schaatser Sander Eitrem heeft voor een grote sensatie gezorgd op de 5000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in het Duitse Insel. De Noor werd met 5.58.52 de eerste schaatser op de 5 kilometer met een tijd onder de 6 minuten. De 23-jarige Eitrem is regerend wereldkampioen op deze afstand. En over ruim twee weken rijdt hij de 5000 meter op de winterspelen. Dan het weer. In het noorden en oosten kan wat sneeuw vallen. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot min 4 graden.